12 uur. Freddy van Tijn met het nos Diensten waren gewaarschuwd voor de man die in december een café in Sydney aanviel. Er waren 18 meldingen over de Iraanse vluchteling binnengekomen. Verontruste burgers hadden gebeld over teksten die de man op Facebook had geplaatst. In een overheidsrapport over het gijzelingsdrama staat dat de veiligheidsdiensten geen direct gevaar voor een aanslag zagen. De Iranier hield 17 mensen vast. Drie mensen kwamen om, onder wie de gijzelnemer zelf. De kroongetuige in het passage-liquidatieproces Fred Ros is betrokken geweest bij de moord op Heineken-ontvoerder Cor van Hout. Het tv-programma Brandpunt Reporter zegt dat dat blijkt uit het politiedossier. In stukken die niet eerder bekend waren staat dat twee ooggetuigen Ros hebben herkend. Ros heeft verklaard dat de opdracht voor de liquidatie van Willem Holleder kwam. Hij ontkent dat hij de liquidatie heeft uitgevoerd. Bij de aanslag in 2003 in Amstelveen kwam ook Robert ter Haak om het leven. Als de nieuwe informatie juist is, ondermijnt dat niet alleen de geloofwaardigheid van Ros als kroongetuige, maar kan ook zijn overeenkomst met het OM op losse schroeven komen te staan. Voor het eerst is dit jaar in Nederland de kuifhaarmuts gevonden. Dat is een mossoort die tot nu toe alleen in bergachtige gebieden rond de Middellandse Zee voorkwam. Nu is hij door een ecoloog midden in Hilversum gevonden op een Noorse esdoorn. In het radioprogramma Vroege Vogels zegt de ecoloog dat het vermoedelijk een gevolg is van klimaatveranderingen dat het mos nu in Nederland wordt gevonden. Het microklimaat van Nederlandse binnensteden gaat steeds meer lijken op dat in de bergen rond de Middellandse Zee. Het weer, op veel plaatsen zonnig, maar in het zuidoosten is het grijs. Het wordt 4 tot 7 graden. Later vanavond en vannacht regen en landinwaarts ook natte sneeuw. Waarbij het misschien even glad is. Aan zee gaat het stormachtig waaien.